Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de terreuraanslagen in Parijs zijn volgens verschillende media... zeker 140 mensen omgekomen. Ruim 200 mensen raakten gewond. Verreweg de meeste doden vielen in het Bataclan Theater in Parijs waar een gijzeling aan de gang was. En ook op vier andere plekken in de stad waren aanslagen. In totaal zouden acht terroristen zijn gedood. Dat meldt een bron binnen het onderzoek aan het persbureau AFP. Zeven van hen zouden zichzelf hebben opgeblazen. Vanwege de aanslag in Parijs is de noodtoestand in heel Frankrijk uitgeroepen. Het openbare leven in Parijs ligt de komende dag plat. Onder meer scholen, musea, bibliotheken en zwembaden blijven dicht. In Nederland worden asielzoekerscentra extra beveiligd vanwege de aanslagen in Parijs. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, en de korpsleiding hebben extra agenten opgeroepen om AZC's in de gaten te houden, uit angst voor wraakacties uit extreemrechtse hoek. De NCTV noemt de golf van terreur in Parijs vreselijk en ongekend. De politie onderzoekt of politiemol Mark M. mogelijk betrokken was bij criminele activiteiten in Oekraïne. Volgens NRC Handelsblad heeft het Openbaar Ministerie een verzoek tot rechtshulp ingediend bij Oekraïne. Mark M. werd in september opgepakt op verdenking van corruptie, plichtsverzuim en witwassen. M. had toegang tot gevoelige informatie bij de politie en verkocht die informatie aan criminelen. Volgens de krant zou M de afgelopen jaren regelmatig bijeenkomsten in Kiev hebben georganiseerd met leden van de Brabantse onderwereld. De Internationale Atletiek Federatie IAF heeft besloten de Russische Atletiekbond voorlopig te schorsen. Daardoor mogen Russische atleten voorlopig niet meedoen aan internationale wedstrijden. En ook lopen ze het risico de Olympische Spelen in Rio te missen. De straf voor Rusland komt na het vernietigende rapport begin deze week van het internationale antidopingbureau WADA.